Jan van der Putten met het NOS-journaal. De voorzitter van GroenLinks in Roermond heeft schokkende feiten gehoord... over de zaak rond VVD'er Jos van Rij. Dat zei voorzitter Smitsmans gisteravond tijdens de raadsvergadering over de zaak. Smitsmans was eerder die dag gehoord door de recherche. Ze heeft naar eigen zeggen afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Volgens haar bevatten die schokkende feiten... die nog niet in de media zijn gekomen over meerdere personen. De GroenLinks-fractievoorzitter wilde tijdens de raadsvergadering in Roermond opening van zaken geven, maar tijdens een schorsing werd haar volgens eigen zeggen gewaarschuwd dat ze vervolgd zou worden als ze zaken kenbaar zou maken. Bij een ontsnappingspoging van gevangenen in Zuid-Afrika zijn drie gedetineerden om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen raakten gewond. Ze zaten in een bus met in totaal 36 gedetineerden die van de rechtbank werden teruggebracht naar de gevangenis. Toen de bus stopte voor een verkeerslicht ontplofte achterin een bom. Volgens de politie wisten twee gevangenen door het gat naar buiten te komen, maar werden ze snel gepakt. De Finse premier Katainen is op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen oog in oog komen te staan met een man met een mes. Katainen raakte niet gewond. Het incident gebeurde in het westen van Finland. Volgens een ooggetuige gaf de man de premier een hand en vertelde hij dat hij in grote problemen zat. Toen knielde hij en trok een mes. De man werd overmeesterd. De premier ging na het incident door met de campagne. De gemeenteraadsverkiezingen in Finland zijn zondag. Vannacht is het derde verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Obama en zijn uitdager Romney. In Florida debatteren ze ongeveer anderhalf uur over het buitenlands beleid. Het is het laatste debat voor de verkiezingen van 6 november. Het wordt vannacht rechtstreeks uitgezonden op tv. In Nederland begint de uitzending om kwart voor drie op Nederland 1 en Journaal 24. Dan nog het weer. Vannacht op veel plaatsen nevelig.